Zit van der Linde met het NOS-journaal. Buurbewoners van een wijk in Maastricht zijn boos over de komst van jihadbruid Aisha. De vrouw, die in IS-gebied met een jihadstrijder trouwde... heeft in de wijk Ambi een woning toegewezen gekregen. Toen buurbewoners dat ontdekten, startten ze een petitie, meldt 1 Limburg. Ze vrezen voor de veiligheid in de wijk. Woningstichting Maasvallei zegt dat de jihadbruid een goede huurdersindicatie heeft... en dat er geen reden is om haar te weigeren. De vrouw woont sinds 2017 weer in Maastricht. Rob van Essen heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen. Dat werd bekendgemaakt in Nieuwsuur. De auteur won met zijn autobiografische roman De Goede Zoon... die zich afspeelt in de nabije toekomst. De jury noemt het boek een zeldzame combinatie van speelsheid en ernst... transparantie en raadselachtigheid. Met de prijs wint Rob van Essen een bedrag van 50.000 euro. In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Ban overleden. Ze was vooral een ster in christelijke kringen. Ze zong in de muziekgroep Sela, die moderne kerkmuziek maakt... en in de band van het Pinksterfestival Opwekking. Gisteren kwam haar derde soloalbum uit. Op sociale media reageren onder andere ChristenUnie-leider Segers... en presentator Andries Knevel verdrietig op het overlijden van de zangeres. Kinga Ban leed aan borstkanker. Ze was 37 jaar. Voetbalclub Telstar heeft Jordi van der Laan ontslagen. De 25-jarige speler had zich vorige week ziek gemeld... maar bleef in Londen om Ajax aan te moedigen... in de halve finale van de Champions League. Van der Laan besloot zich ziek te melden... omdat hij verwachtte dat hij geen vrij zou krijgen van de training. Zijn contract bij de eerste divisieclub uit Velzen... zou komende zomer sowieso aflopen. Het weer. Vannacht kan er in het zuiden wat regen vallen. In de noordelijke helft van het land kan het licht vriezen. Onder de bewolking wordt het niet kouder dan 6 graden. De komende dag is het op veel plaatsen bewolkt met 10 tot 14 graden.